Israëlische gevechtsvliegtuigen hebben vergeldingsaanvallen uitgevoerd op Gaza. Zo zouden er raketinslagen zijn geweest in Gaza-stad. Er zijn volgens lokale medische bronnen zeker acht doden gevallen. Premier Netanyahu had eerder vandaag zware bombardementen aangekondigd. Volgens Netanyahu hadden Palestijnse militanten in het zuiden van Gaza het staakt het vuren geschonden. Hamas zegt in een reactie dat het daar niets mee te maken heeft. Op Jamaica staan straten en huizen onder water na het aan land komen van orkaan Melissa. De orkaan is van de zwaarste categorie en beweegt zich maar langzaam. Volgens de Jamaicaanse autoriteiten is er al veel schade aan wegen en gebouwen. De verwachting is dat Melissa geleidelijk afzwakt en morgen als orkaan van de vierde categorie aan land komt op Cuba. De Oranje voetbalvrouwen hebben het oefenduel tegen Canada met 1-0 gewonnen. Het was ook de laatste wedstrijd van Sherida Spitsen. Ze werd in de 48e minuut gewisseld en ging onder luid applaus... en een erehaag van alle speelsters van het veld. Spitsen maakte haar debuut in Oranje in 2006. Ze is record international met 248 interlands en ze scoorde daarin 46 keer.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 I would never deny Well, the light of people red Let me see what I don't get The light of people red Let me see what I don't Passing through the heat Come on, come on And pass through the heat Catch a thief, a honey thief I'm a thief

got the sugar to satisfy. I'm the man.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 sun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 the spark in our bonfire heart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 space picture my face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 Lass dich schlafen, komm, wir heben ab. kannst du auch nicht schlafen, hast du auch kein Auge zu. Lass uns gemeinsam warten, ich für mich. time, any place, anywhere. There's a magical world 飞旋。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 yourself some angel wings. And if those angel wings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 nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.